van Brakel met het NOS-journaal. De Arabische liegt Assad van Syrië. Gisteren zijn volgens de Syrische oppositie zeker 40 betogers doodgeschoten. De meeste slachtoffers vielen in Hama en Homs, waar ook tientallen mensen gewond raakten. Daarmee was het een van de bloedigste dagen sinds de opstand in Syrië zeven maanden geleden begon. De Arabische Liga heeft president Assad met klem verzocht direct het geweld tegen zijn volk te staken. Morgen is er een gesprek tussen leden van de Liga en vertegenwoordigers van het regime in Damascus. Op videobeelden van de protesten gisteren is te zien dat betogers willen dat de NAVO ingrijpt, zoals het bondgenootschap dat ook deed in Libië. Maar de Syrische oppositie wil vooralsnog niets weten van militaire steun van het Westen. André Kuipers vertrekt op 21 december naar het internationale ruimtestation ISS. Dat heeft de astronaut op Twitter bekendgemaakt. Kuipers gaat voor een half jaar de ruimte in. Op 16 mei keert hij weer terug. In het ruimtestation zal hij tientallen wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Kuipers zou eigenlijk volgende maand vertrekken. Maar vanwege een ongeluk met een Russische draagraket in augustus werd de missie uitgesteld. Het basketbalseizoen in Amerika gaat ook de komende weken nog niet van start. Er is nog steeds geen akkoord bereikt in het conflict tussen de clubs en de spelers. De clubs willen de helft van alle opbrengst, maar de spelers vinden dat ze recht hebben op iets meer dan de helft van de inkomsten. Gisteren leken de onderhandelingen positief te verlopen, maar de gesprekken zijn vandaag zonder akkoord afgesloten. De kwestie speelt al vier maanden en zonder financiële afspraken kan de competitie niet beginnen. Het nieuwe NBA-seizoen zou op 1 november van start gaan.